Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De klimaatdemonstratie op de Utrechtse baan in de A12 in Den Haag is beëindigd door de politie. Er zijn honderden actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden. Hoeveel precies is nog niet duidelijk. De klimaatactivisten demonstreerden voor de zevende keer in Den Haag tegen subsidies voor de fossiele industrie. Burgemeester Van Zanen had tevoren gewaarschuwd dat er zou worden ingegrepen als de betogers de snelweg zouden blokkeren. Toen dat toch gebeurde zette de politie waterkanonnen in. Enkele tientallen demonstranten in regen- en zwemkleding vingen de water op. Na 12 in Den Haag wordt waarschijnlijk snel vrijgegeven. In de Maas bij Heine in Noord-Limburg zijn na het bootongeluk van afgelopen nacht twee lichamen gevonden. Het zijn twee opvarenden die nog werden vermist. De politie heeft hun identiteit nog niet bekendgemaakt. Een derde opvarende raakte licht gewond. Hij kon vannacht zelf de kant op komen. De oorzaak van het bootongeluk is nog niet duidelijk. De politie noemt een noodlottig ongeval een van de meest waarschijnlijke scenario's de grens tussen Iran en Afghanistan zijn vuurgevechten uitgebroken tussen de Taliban en Iraanse grenswachten. Aanleiding is vermoedelijk een al langer durend conflict over toegang tot drinkwater uit de rivier de Helmand. Die stroomt grotendeels door Afghanistan, maar de Iraanse president waarschuwde de Taliban kort geleden dat Iran recht heeft op water uit de Helmand. Max Verstappen staat morgen bij de start van de Grand Prix van Monaco op pole position. De eh, Red Bull-coureur wist in zijn laatste ronde de tijd van Fernando Alonso te verbeteren. Charles Leclerc, die de afgelopen twee jaar op de eerste startplek stond, mag morgen als derde vertrekken. Het weer, vanavond en vannacht helder. Later vanuit het noorden wat wolken. Minima tussen 6 en 9 graden. Morgen zonnig, ook wat bewolking.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 Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de brincando. Uh, uh, uh. Lo rica que te ve chingando. Uh. Hasta que estás buena no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido.